24 mensen zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. De politie daar is nog op zoek naar de schutter. Wordt gezegd dat het om een jonge witte man gaat. Er zijn aanwijzingen dat hij vanaf een dak heeft geschoten op deelnemers, deelnemers aan de parade. De burgemeesters van Zwolle, Raalte en Deventer roepen actievoerende boeren op om te stoppen met hun blokkades van distributiecentra. Dit vanwege alle verse producten die nu niet kunnen worden gebracht naar de supermarkten. De boeren worden verzocht vanavond hun acties te stoppen. De burgemeesters zeggen ervan uit te gaan dat daar gehoor aan wordt gegeven. De Eiffeltoren in Parijs heeft een flinke onderhoudsbeurt nodig, dat schrijft de Telegraaf. Er is flink veel roest en de verf is bijna overal af. Toch wil de gemeente er niet aan. Tijdens de pandemie is de toren in totaal acht maanden dicht geweest. Daardoor liep de stad 50 miljoen euro mis en dat bedrag willen ze eerst inhalen. En misschien heb je er nog nooit van gehoord kanopolo. Dat is waterpolo in een kano. En het team van de Venloze broers Jochem en Stivo is er goed in. Vorig jaar deden ze mee aan het EK en nu gaan ze naar de Olympische Spelen voor niet-Olympische sporten in Amerika. En de broers zijn bloedfanatiek. Binnen een paar seconden moet je gaan aanvallen of dan eh, moet je de bal zelf uit je eigen netje vissen. Die dynamiek in dat spel maakt wel heel fysiek heel zwaar, maar wel heel kort en krachtig. De wedstrijden starten vanaf donderdag en de mannen gaan natuurlijk voor de buit. Daar gaan we natuurlijk strijden voor het podium, zeker na onze vierde plaats vorig jaar op het EK willen we nu echt wel eh, ja, met een medaille terugkomen. En dan nog het weer, droog vanavond. Morgen regelmatig zon, ook wat wolken en kans op een buitje. Dan tussen de 18 en 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De afsluitdijk in de A7 vanuit Friesland richting Noord-Holland... is momenteel dicht door een boerendemonstratie. De afsluiting begint bij Zand. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. get it just like that When it's my heart that snapped You make me lose You can scream you're sorry But my heart is bruised Crying on the bedroom floor I'm feeling used Lying to my face Yeah, you got me fooled The sound of a name Echoes in my brain Got me wrapped up in your chains Baby, I'm in pain It's stuck in my bones leave me alone It hurts me to know you don't wanna stay with me Cause if you were then You would have broken hearted I look at screenshots of the two of you talking I still hear the lies All the working dates and short replies No one's not the same and it breaks me still Every night you're gone I'll be stuck here all alone With your hoodie here at home The sound of a name Echoes in my brain got me wrapped up in your chains. Baby, I'm in pain. It's stuck in my bones. Won't leave me alone. It hurts just to know you don't wanna stay with me. Cause if you were then Joanna was dit. En het eh, nummer dat heet eh, Stay With Me. En eh, ja, we gaan zo dadelijk natuurlijk beginnen met een aantal nummers die Roy de Smet vandaag gaat spelen in deze Vloedgolfeditie editie van 3 voor 12 Noord-Holland. Want dat eh, is het uiteindelijk. En het zijn uh, sowieso nummers die we nog niet eerder hebben gehoord op de radio, geloof ik, toch? Dat klopt. Ja. ja. Ehm, dat houdt dus in, eh, Roy, want jij bent dus nu gewoon ook bezig met materiaal aan het maken. Dat klopt, ja. Ik heb nu ehm, zo'n zeven nummers klaar liggen. Ja. Ik heb er nog twee ja, reserve, zeg maar. Ja. Eh, maar de bedoeling is dat ik nog één of twee liedjes erbij schrijf... dat ik dan uh, materiaal heb voor een album. Ja. Eh, was dit ook een, een, beetje een lang gekoesterde wens... om een album uit te gaan brengen? Nou, ik heb in 2019 een debuut-EP uitgebracht, Mother of Two. Ja. Dat was eigenlijk al de, de lang gekoesterde wens. Ja. Dat, je, dat je dan eindelijk iets fysiek in handen hebt... Ehm, ja, en, en, en dan ben je opeens recording artist... in plaats van dat je af en toe ergens optreedt. En dan, dan heb je gewoon een product. Ja. het ehm, album was niet per se het doel. Ik, ik dacht er eerst dan na nou, vijf nieuwe liedjes en dan een, een tweede EP. Ja. En uh, nou, toen had ik er had ik zes liedjes. Daarna kan ik dus nog een paar bijschrijven. <laughs> ja. En dan eh, er een album van maken. Ja, ja, ja. Want eh, die van 2019, daar hebben we vaak Suarez in HD hebben we vaak laten horen. En de laatste tijd dus ook Mother of Two. Die hebben we ook veelvuldig omdat je vandaag. ten slotte vandaag eh, komt. Inderdaad. Eh, maar eh, als het goed is gaan we dus meer van je horen de komende tijd. is het ook een beetje de bedoeling dat je niet meteen alles uitbrengt... en dat je eerst van tevoren toch hier en daar een singeltje van tevoren nog released? Ja, de bedoeling is wel dat ik eerst liedjes als single uitbreng. Ja. En dan ehm, naar het album toe. Ja. Ehm, voor de mensen die eh, jou een beetje kennen... Eh, maar de mensen die op dit moment eh, zitten te luisteren... Ja, wat, waar haalt hij het vandaan? Maar Roy, jij bent ook een enorme kenner van Bob Dylan. Zeker. En vooral ook liefhebber van, van zijn muziek. Ja. merken we dat ook een beetje terug in het materiaal wat jij zelf maakt? Ik denk het wel. Ehm, in nou ja, Mother of Two, dat lied... Ehm, de, het, het, refrein gaat aan Tangled Up Now. Ja. Uh, dat ik een beetje afgekeken van Tangled Up in Blue van Dylan. Ja. I'm ehm, Tangled Up Now. Ehm, en dan op een gegeven moment ehm, it's, but, but It's Alright. ik, weet, ik weet de tekst even niet meer. Nee, maar het maakt maar niet uit. Maar, <laughs> ja, maakt niet een aantal eh, zinnen verwijs ik eh, met, met een aantal zinnen verwijs ik een beetje naar Bob Dylan in, eh, in dat lied. Ja. En ehm, even kijken, in mijn nieuwste lied verwijs ik ook naar heel veel muzikanten, maar Dylan niet zozeer. Nee, oké, dus, eh, dus het is niet zo dat, dat bij, bij het komende materiaal Dylan als een soort rode draad in, in zit. Dat, nou, dat dan weer niet een rode draad niet. Maar ik, ik ben natuurlijk wel heel erg geïnspireerd door ehm, ja, bepaalde dingen die hij doet. Ja. Eh, niet alleen op textueel vlak, waar hij natuurlijk een Nobelprijs voor heeft gekregen. Eh, maar ook juist de manier waarop hij ehm, zijn phrasing doet. Dus hoe mhm. hij de zinnen begint en eh, de, de melodie binnen de zinnen. Ja. Ehm, ja, als, als er mede Dylan-fans naar mijn muziek luisteren... dan herkennen ze misschien een beetje van, ah ja, ja. op die manier. Nu, nou- ja, nu is het zo dat eh, bijvoorbeeld ehm, vorige week en eh, collega Kees Meijzer... die zit nu stiekem ook mee, eh, mee te luisteren. Nou stiekem, hij, hij, luistert gewoon mee. maar, maar hij begon ook afgelopen maandag... heeft hij ook Ghana laten, horen. Die, die wij vorige week nog in de uitzending hebben gehad. dat werk is weer geïnspireerd op het materiaal van Leonard Cohen. Maar dat gebeurt, dat, ja, dat zie ik ook vaak eh, gebeuren. Dat eh, Nederlandse muzikanten toch iets nu aan het doen zijn. Gan eh, is er één van. Maar ik weet ook dat er een aantal mensen zijn. Laten we, hoeven niet ver te kijken. Paul Bond bijvoorbeeld. werk van Hemingway, bijvoorbeeld maakt. En daar zijn liedjes op baseert. Ja, het is... Ehm, ja, in beginsel probeer je altijd te schrijven voor dingen die je zelf meemaakt en die je eh, voelt of ervaart. Maar op een gegeven moment dan heb je alles <laughs> al een beetje <laughs> eh, beschreven. Ja. En ehm, nou ja, je, zoekt ook naar manieren om, om je ideeën over te brengen. En ehm, als je dat kan doen door te verwijzen naar een andere artiest of, naar een ander werk, mhm. dan hoef je heel veel dingen niet meer te zeggen. Mhm. Omdat als, als die, die vergelijking overkomt bij de luisteraar... Mhm. dan wordt gelijk het, ehm, ja, de beelden van de film of van het muziekstuk waar je naar verwijst... die, eh, ja, die, die worden dan al geladen in het, in het hoofd van de luisteraar. Mhm. En dan kun je daar makkelijk aan toevoegen, zeg maar. Ja, je kan dan dus iets eigens aan toevoegen in dat, ja. Eh, dat, dat, eh, opzicht. Ehm, nou ja, goed. Uh, probeer soms ook dingen uit. Bijvoorbeeld op die avonden in, eh, in de piers. In de, eh, als er zo'n... van die momenten zijn dat, dat de Songwriters Guild zo'n zo'n zo'n dagdeel weer belegt. Want het gebeurt ook wel eens op een zondagmiddag. Heb ik ergens wel eens meegemaakt. Ja. Of tenminste in ieder geval gelezen of gezien. dat, dat, is dat een beetje het moment voor jou dat je bijvoorbeeld daar dingen ook uit probeert? Absoluut, dat is de hele reden waarom we als Formats Guild gestart hebben in 2009. Ja. Eh, om nieuwe muzikanten, lokale muzikanten, die eigen nummers schrijven of willen schrijven, eh, een, een, podium te geven. Ja. En ehm, nou ja, je luistert daar naar elkaar, je, ziet elkaar nieuwe dingen uitproberen. Het is een super veilig podium om eh, liedjes voor het eerst te spelen. Mm. Ehm, je praat met elkaar over de muziek. Um, soms dan denk je van, oh, eh, hij heeft nu dat en dat geschreven. Mhm. Met dat idee erachter. Ik ga dat ook proberen, want ik denk dat ik het beter kan. <laughs> Ja. Eh, dus daar, daar probeer je dingen uit. En ehm, ja, je geeft feedback op elkaar. En niet heel uh, schools van, nou, ga eens even zitten. Ik heb wat, wat opmerkingen. Ja. Maar je, je, praat gewoon over elkaars muziek. En je luistert naar. Je probeert zelf dingen uit. En dan leer je daar gewoon heel erg veel van heel duidelijk eh, verhaal. We gaan nog even één eh, stukje muziek eh, draaien. En dan gaan we luisteren naar, naar jou. Want dan, dan is het zover. Ja. Dus het is aanstaande, maar we gaan eerst nog even een eh, stuk eh, laten horen. Ehm, dat is van Elena May. En zij eh, is een van de mensen die, nou laten we zeggen, tien jaar geleden echt haar debuutalbum heeft gepresenteerd. inmiddels weer terug, maar nu met een EP. tenminste, dat is wel de bedoeling. Die EP die heet Velvet Beings. Dat is de bedoeling. En een van de nummers die daarop staat is Swaying Pelvis dripping body flow swaying power size. Swelling lung motion, vigorous movement, swaying power size. Wayne Pelversize was dat van Elena May. Nou, het eh, moment is eh, aangebroken dat... Eh, ja, hij is ook radiopresentator, maar vooral ook muzikant. Want dat is hij ook. En hij gaat nu Roy de Smet, en daar hebben we het over. Want voor de mensen die denken van... waar heeft Jaap Koper het nou over? Nou, over de muzikant Roy de Smet... Um, hij gaat de eerste twee nummers eh, laten horen. Dat is Promise Ring. Daar trappen we mee af. zou je net zien dat ik nou mijn eerste zin kwijt ben. Oh, oh, en nu? <laughs> <laughs> dus, nou, dan eh, gaan we nog even de introductie nog een keer opnieuw eh, doen. Ik denk, dat ik hem heb. Je hebt hem? Oké, hier is oh. eh, dus nogmaals de eerste Promise Ring. Yes. Oké. Our agreement has been changed. Now the hour's gotten late. And your promise ring sits loosely on my finger. There's been a buzzing all day. Mercury's in retrograde. And because of that, I can't even think straight. So if anybody asks you how I'm doing, I don't know, I don't know. But if you want me to tell you what I'm feeling I don't know, I don't know We said we'd see each other soon We'd meet before the new moon Then you swiftly took your ring back from my finger Oh, I even cut my hair But then you weren't there Now I'm hoping that I'll see you next time around. So if anybody asks you how I'm doing I don't know, I don't know But if you want me to tell you what I'm feeling I don't know, I don't if anybody asks you how I'm doing, I don't know, I don't know. But if you want me to tell you what I'm feeling, I don't know. yes, Mag het? Het mag. Want eh, het, eh, het zijn hagelnieuwe nummers. Dus dan moet je op een gegeven moment ook even eh, er helemaal in komen. We doen het net alsof het gewoon een, een sessie is in de Piers 10 in Volendam. Normaal vergeet ik altijd mijn derde zin. <laughs> Dus de eerste zin van de tweede couplet. Dus dan focus je zo eh, Niet eerste zin, tweede couplet vergeten. En dan eerste zin, eerste couplet vergeten. Maakt niet uit. Ehm, eh, een kniezen die daarop let. Ehm, nou zeiden we net over dat tweede nummer. Debris of Debris? Nee, eh, dat is van het tweede blokje. Ja. Dit is Easy I Can Do It. Oh ja, Easy I Can Do It. Ja, precies. Zit ik helemaal met... Eh, nu, nu, ben ik eh, degene die gewoon een mispeerd maakt. Maar hier is eh, dus het tweede nummer wat Roy laat horen. Everything is simple when you first begin Up to the point when you give up that none of this will matter anymore. Now, why do some people frown on you trying to take charge when there's no blame or danger involved? Sometimes things have to change first to improve. It's easy, I can do it, and though it's daunting too. Done something like this before, let's do it again It may not be the same, but that's part of the charm The key is just to start And doesn't easy always do it? Well, I just hardly believe that is true comes and it will go just as it pleases I know some people may frown on you trying to take charge There is no need for accusations at all Some things just have to change first to improve It's easy, I can do it, and though it's dawning too Done something like this before, let's do it again It may not be the same, but that's part of the charm The key is just to start The day the rain comes down, I will bow my head I have a vision in mind for the longer run I'm down one third of the line, and I take it step by step easy, I can do it And though it's daunting too I've done something like this before Let's do it some more More it may not be the same But that's part of the charm The key is just to start The key is just to start Thank you. ja, ja, ja. ja. Het eh, tweede nummer van het eerste blokje van twee eh, zit erop. We gaan eerst eh, weer even een stuk muziek laten horen. Laten we zeggen, over een klein kwartier gaan we het volgende blok horen. Maar we hebben natuurlijk ook nog de releases van de afgelopen maand... die we voorbij willen laten komen uit Noord-Holland. Zoals bijvoorbeeld dit mooie werk hier van Kafka. En het nummer dat heet Vikings. happiness It will get you afraid. Don't waste your time being sad Everybody is insane Love is only given to those who are willing to bow And pick it up, go out like Vikings when the sun rises and the rain vrijdag heeft hij een mixtape uitgebracht. Deze Camilla Anthony. En die man heeft eh, nog eh, deel uitgemaakt van een indie duo. En dat indie duo dat heette Bungalow. Eh, dat hebben we hier ook vrij regelmatig nog laten horen. Maar dit is onder zijn eigen naam. En dat zit toch meer in de drum en bass hoek. Maar hij is ook niet helemaal vies van een beetje rap. Dus dat is een beetje het werk wat hij doet. En Doka staat er volgens mij ook op, op die eh, mixtape. Die hij dus vorige week heeft uitgebracht. Daarvoor Kafka, dat was een single. Ehm, de, de, de beide uh, dames en heren, dus de dame en heren, die zijn hier ooit eh, geweest. Vorig jaar in, in april, meen ik, in 2021 zijn ze geweest. dat nog allemaal met een beetje iets wat lichte versoepelde maatregelen die we hebben van dat virus. Eh, daarna eh, kon het helemaal los. En nu kan het helemaal. Want eh, ja, tegenwoordig proppen we weer hele bands bij ons in de studio. of dat nog onder de 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolfvlag gaat vallen. Dat valt nog even af te wachten. Maar voorlopig doen we het even gewoon met songwriters die gewoon lekker op een kruk zitten. En Roy de Smet is er dus één van. De introductie van een single die morgen gaat eh, verschijnen. Maar we mogen hem vanavond al draaien. Ehm, eh, dat hadden we net bijvoorbeeld eh, met de single van Jong Louie gedaan. Maar dit is een Amsterdams en Utrechts gezelschap. Ze hebben een eigen muziekstijl weten uit te vinden. Dat noemen ze softpunk. Het gaat wel heel snel. Maar het is minder hard als de normale punk. als je punk denkt, dan denk je... nou, dat is toch best wel koleren herrie, maar dat valt eh, reuze mee. En de Zweefclub heeft eh, daar een, eh, een aardig verhaal bij gemaakt. En dat nummer dat heet Een Gratis Paard. Ik ben helemaal veel agressiever. Ga ervan uit dat ik ga verliezen. Het is totale arrogantie. Maar dat zou ik nooit doen. zeggen. Niet spieken. Ga ervan uit dat ik ga verliezen. maar zo nou werkt het ook. Een gratis paard, die kan je zo pakken. Soms is dat zo. maar dat wil ik niet te vaak zeggen. Een golven in de kamer, we waren best wel flink geschrokken, maar het was ook heel mooi. Toen was ik daar Ik liet het zo utrechtse combinatie. En ze zeggen softpunk. Morgen komt het uit. De Zweefclub. Let er even op. En het nummer dat heet Een Gratis Paard. Ehm, nou ja, we hebben, we hebben toch nog heel even korte tijd om nog even wat, uh, wat te praten over alles eh, en het wel en wee over uh, muzikaal Volendam. Maar dan wel de andere zijde van Volendam. Want mhm. ja, is dat soms wel eens een beetje, beetje lastig om ook uit te leggen van... wij zijn anders en maken andere dingen binnen Volendam. Ehm, ik heb dat gesprek zelf eigenlijk al heel lang niet meer hoeven voeren. Gelukkig niet. Dus <laughs> misschien is dat een teken dat mensen wel... Maar weten ze ook nu de weg een beetje te vinden? Wie? Eh, nou, eh, de Volendammers. Eh, als het gaat om... de muziek die gemaakt wordt, bijvoorbeeld in de Piers Volendam... en dat daar misschien wel eens jong talent laten we maar één voorbeeld noemen, Lorem Ipsum mhm. opstaan en, en, denken van... hey, dat hadden we nog niet eerder begrepen. Ehm, nou, ik ben bang van niet. Niet? Nee, bij de EP-release van Lorem Ipsum was het wel heel druk in de, in de piers, die en later ook in Café op Dijk. Ja. Um, maar je merkt toch dat het een beetje de vaste groepjes zijn. Vaste groepen? Ja. Dus eh, het is nog niet zo dat ehm, ja, zeg maar het mainstream publiek eh, denkt van... oh, leuk, Somma's Guild of oh, eh, Lorem Ipsum, we gaan even heen. Ja. dus die, ja. Het kan veranderen, hè? want ze hebben dus nu bij 3FM... bij Timo Perlin hebben ze dus die airplay gehad. Zeker. En dat zou zomaar als een blad kunnen draaien natuurlijk. Ja, je hebt het ook gezien met, eh, met Blanco. Ik weet niet of je daar... Ja, eh, ja, ja dat, eh, dat, dat ken ik wel. Dat is een van de drie geloof ik. Hè? Ook, Ja, hij heeft natuurlijk wel zijn achtergrond vanuit de drieërs. Dus dat, dat ligt al wat ja, dat is gemakkelijker bij, bij het Nederlands publiek. En ehm, ja, hij zat ook in, in, in vrij populaire bandjes... Ehm, waar mensen op afkwamen. Ja. Dus hij, hij had het publiek al een beetje. Haalt dat publiek al mee. Ja. ja. Eh, maar ik kan natuurlijk wel als een soort ambassadeursfunctie eh, zeggen van... hey, luister, eh, er, er gebeurt nog meer dan alleen wat we normaal gesproken een beetje kennen in, in Volendam. Ja, maar ik, ik, denk dat je met Alaska en Dandelion ook wel zag dat, ehm, dat daar wat breder publiek op afkwam. Ja. En ehm, dus ja, er, er is wel een lichte verschuiving gaande. Ah is een beetje redelijk goed nieuws eh, te noemen. Ja, maar er mag, nog, mag nog meer verschuiven. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, sowieso. Eh, maar eh, natuurlijk helpt de bekendheid van Paul Bond als sessiemuzikant. Ja. Bijvoorbeeld dat hij optreedt bij Jorik van Noorden. Mhm. Vaak op televisie. En ik heb twee keer iets gezien waarbij Paul samen met Jorik dan iets deed. En het was volgens mij met Paul McCartney dat, dat, dat verhaal. Ja. Dat Paul dan ook ja, eh, behoorlijk uh, prominent eh, erbij zit. Dus dat, dat draagt wel bij, denk ik. Ja, zeker. Ze speelde ook laatst in een concertgebouw voor ja, Paul ja, 80ste verjaardag. Ja. En Paul had daar ook echt wel een, een, een prominente rol in. Ja. En, maar ja, hij heet Paul en dat ging om Paul McCartney. Dus met zo'n naam, <laughs> dan, dan moet je die jongen gewoon een grote rol geven in je ja. show. Ja, wat ik ook altijd heel frappant vind, als Paul hier ook zit... dan, dan heeft hij ook precies die greep van McCartney ook, hè? Ja, anders. Oh, ja, eh, McCartney speelt eh, exact. Nou ja, eigenlijk Paul Bond speelt <laughs> exact dezelfde eh, gitaargreep als Paul McCartney. Paul dat Valt, ja, ja, ja, zeker. Linkshandig. Ja, ja, dat klopt. Dus, dus, dus dat... dat maar, Paul, heeft wel Paul McCartney heeft wel zijn snaren goed om. Dus Precies, hij, heeft wel zijn basnaar boven en Paul Bond heeft zijn basnaar onder dat, is, dat is het eh, verschil. En Paul heeft dat ook eh, verteld eh, tijdens een van onze uitzendingen, hoe die dat zit. We gaan nog één nummer draaien. En dan weet ik nu al dat er techneut, een techneut al op gaat staan. En weet ook, moet in, in actie komen. Ehm, wij in Zandvoort hebben ook muzikanten. En dit is er één van. Die heeft niet zo lang geleden een nieuwe single uitgebracht. Dat is Wendy Moore en That's Not You. don't think I have enough In the dark I'm out of sparks From the flame I kinda lost I'm almost ready to turn back now At the point of giving up Follow this broken compass And I try you out of your mind? Don't you dare fall behind. You worked so hard for this, and now you wanna quit. Are you out of your mind? It's a matter. down on my knees and cry And the demons that I fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind? Don't you dare fall behind You work so hard it all starts falling apart and you don't know just how far you should run remember all the things that you've done in a trap it all starts to find a light just how far you should run the dawn voor de lezers eh, in het, eh, de Zandvoortse Courant. Eh, ze gaat niet optreden dit weekend in het, de Wereldse Smaken. Dat, dat stond ergens in de krant vermeld. Gaat niet gebeuren, maar dat zal pas later gebeuren bij het Wapenfestival. En dat is het Wapen van Zandvoort. Het zit aan dezelfde plein. Ehm, dat was Wendy Moore met That's Not You. Het is tijd voor Roy de Smet voor de tweede maal eh, vanavond. En eh, daar zit eh, inderdaad dat nummer in... wat ik dan zo heel mooi mocht uitspreken. Debris New England, toch? Ja. ja. dat is het live debuut. Maar hij heeft ook natuurlijk, wat hij al zegt... in 2019 heeft hij Mother of Two uitgebracht. En daar staat het eerste nummer op. Suarez in HD. Ehm, wellicht dat je er ook nog iets bij kunt vertellen daarover? Over het lied? Of, eh, Ja, over dat lied. Eh, nou ja, ik, het, was, het, was, het laatste lied dat ik schreef voor de EP. Ja. En eh, het is de enige single van de EP. En ik schreef het toen ik net klaar was met mijn opleiding tot docent Engels. ik had vijf jaar in Amsterdam gestudeerd. Ik deed er, ik deed er iets langer over dan de normale vier jaar. Ehm, en daarna kwam ik te werken in, in Volendam op mijn oude middelbare school. En ik merkte dat ik een beetje in een zwart gat terecht kwam... Ehm, ik, ik, miste gewoon het nieuwe kennis opdoen op, mhm. op school, eh, nieuwe mensen leren eh, kennen. En eh, ja, ik woon in Volendam, ik werkte toen in Volendam. Ik merkte dat ik ook het dorp niet meer afkwam. Ehm, mijn gitaar stond ook maar in de hoek. Ik was alleen maar films aan kijken, televisie kijken. Niet een heel inspirerende tijd. <laughs> Maar toch inspiratie erin gevonden om daardoor dus juist een lied over te schrijven. Ja, en dat... ja? je hebt de laatste paar keer uh, gedraaid. Je hebt het eh, twee weken geleden gedraaid. Ja, ik geloof, eh, ja, dat heb ik hem een paar keer laten horen nog. En een, een, luisteraar, Boukje Rekkers, die, die reageerde ook op Facebook dat ze hem twee keer had gehoord. En nou, dat ze dat een, mooi lied vond. Dus bij deze voor, voor Boukje. Helemaal goed. Hier is hij. wasn't at all like in the movies. It didn't go as singers proclaim. My bird just flew off, and my friend ate all of the bread. I keep my pages there quietly in a glass. I saw from a distance how she just left into thin air at the door. This dance of winning and losing. What do I know? What have I got here? These days I just spend my time growing my beard out. It's gone from short boxed to clean shaven and back several times. I keep screwing up easy recipes. My life's out of sync and I the in green. I walk in heavy rain and pull the flower pots out on the street. me a reason I need something to hold on to Something to change things for the better I used to be all, all about death or glory that I let go and got stuck between delusions. At Beatles ate cough up my place. I want to be like, can he be? A walk in the park, my shadow's long and slim. The bus window gives me thick, a bit of smooth skin. A very reasonable fare. I got to taste a little from freedom. nothing to say, no stories to tell. I hardly explore or experience anything new. It's not that I don't wanna try, I think, but I'm idly consumed. There's a TV program about Madrid that I put on, but all that it shows me is Suarez in HD. A bird sits outside in a tree, and my guitar's in the corner. a reason I need something to hold on to, something to change things for the better. Give me a reason I need something to hold on to, for I wanna change this for the better. het, uh, het hagelnieuwe nummer... wat, eh, wat ik eh, net een beetje probeerde uit te spreken. debris New England. debris New England, ja. ja. Uh, waar ligt het? Ja, nergens. Nee. <laughs> <laughs> nergens, Het is een fictief, ehm, fictief plaatje waar ik verschillende eh, ja, ik, ik, moet dus zo zeggen, ik, ik, heb verschillende herinneringen heel bewust eh, eh, volledig uit zijn verband getrokken. Ja. En het proberen samen te laten komen in Debris, New England. Helemaal goed, daar komt hij. Even kijken. Moet nog wel eventjes een beetje natuurlijk... Even een beetje, een beetje bij, bij geslepen worden, maar goed. Voor mij staat hij goed. Hij staat goed. Oké, komt hij aan. watching the geese You wore different shoes then And we had our collars up Strong winds blew us far from there Who's that tugging at my guitar string? Are you looking for a band? I never thought I'd be counting a spider as a friend Something in me broke, I'd forgotten it was there, but I like it much better this way. The reconnecting you with me. Last night I read your emails over because I couldn't sleep. How's your sister and your job? How I'd love if we could speak. Once more. Saturday, dead of the night These thoughts that I'm having just keep coming back And they are challenging me to fight car. It's summer, but the air's still cold. I'm going down to meet my resting by the stove. Her right brings coffee to her mouth. She looks at me, I know I'm late. There's nothing I can say right now, or she. And so we just sit down. Hey, Google Play, sweet baby James, play tapestry, play 50 ways. I'll leave you with a memory, cause some things change while some remain. The poppies were in bloom that week. That's how I always come to think of you. We were watching the geese You wore different shoes then, and we had our colors up. Ja, dat was hem. Dat was hem eh, helemaal. Eh, Roy de Smet met eh, het nummer Debris in New England. Ehm, ga ik eventjes kijken of ik nog, nog iets snel kan vinden... wat te maken heeft met een evenement wat aanstaande is... En dat is eh, de wereldse smaken. En daar had ik op een gegeven moment ook nog iets... Uh, eh, uh, eh, boom, boom, boom. Oh ja, hier. Deze moet ik eventjes erbij pakken. Tenminste, als het een beetje mee wil werken. Want anders dan... En dat gaat het ook inderdaad worden. Dat is dit fijne nummer. Can't Say No van Fabiana Dammers. Daar zat ook een beetje dat fingerpicking verhaal in van Suarez en HD.